Kees Groot met het NOS-journaal. De Turkse openbaar aanklager vraagt vrijspraak voor de Nederlandse journalist Frederike Geerdink. Via Twitter laat ze weten dat haar advocaat het met die ijs eens is. Geerdink staat op dit moment voor de rechter nadat ze begin dit jaar werd aangeklaagd voor propaganda voor de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Geerdink schrijft regelmatig over de Koerdische zaak in Turkije. Voordat de zitting begon liet ze al weten de rechtszaak met veel vertrouwen tegemoet te zien. De uitspraak zou aanvankelijk vandaag al worden gedaan, maar is uitgesteld tot maandag. In de Spaanse regio Catalonië zijn bij invallen in woningen tien terreurverdachten opgepakt. De politie zegt dat ze banden hebben met IS en dat ze mensen werven voor de jihad. Het is de vierde grote antiterreuractie in korte tijd in Catalonië. Eind vorig jaar pakte de Spaanse politie drie Bulgaren op. Bij het onderzoek kwamen steeds meer namen van terreurverdachten naar boven. In de Amerikaanse staat South Carolina hebben activisten betogingen aangekondigd na de dood van een zwarte man. De 50-jarige Walter Scott werd zaterdag door een blanke agent in de rug geschoten. Gisteren doken videobeelden op. De agent zegt dat Scott zijn taser had afgepakt en dat hij schoot uit noodweer. De agent zit vast op verdenking van moord. Eerder veroorzaakte een dergelijke schietpartij in de Amerikaanse stad Ferguson veel ophef. De hielprik bij baby's moet gebruikt worden voor het opsporen van 30 ziektes. Nu zijn het er 17, maar volgens de Gezondheidsraad kunnen dat er veel meer zijn. In een advies zegt de raad dat er steeds meer betrouwbare tests gedaan kunnen worden. Voorwaarde is wel dat de ziektes die met de hielprik worden opgespoord goed behandeld kunnen worden. Het weer, de mist trekt op en maakt ruimte voor de zon, maar in het noorden en oosten van het land nog bewolkt.